Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu begint morgen tijdens zijn bezoek aan Washington... met de onderhandelingen over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Netanyahu ontmoet de Amerikaanse Midden-Oosten gezant Steve Witkoff. Die zal de standpunten van Israël daarna bespreken met functionarissen uit Egypte en Qatar. Die landen hebben eerder bemiddeld tussen Israël en Hamas. Netanyahu heeft later ook een ontmoeting met president Trump. In de Franse Alpen zijn gisteren zo'n 1500 mensen gestrand... omdat er na een aardverschuiving rotsblokken op de weg waren gekomen. Ze hebben de nacht doorgebracht in noodopvanglocaties. Eén automobilist raakte gewond. Drie grote rotsblokken kwamen terecht op de N90... waardoor verschillende skigebieden onbereikbaar werden. Volgens de Franse politie stonden er gisteravond zo'n 10.000 auto's stil. De man van 24 die in Breda was ontvoerd is weer terecht... Volgens de politie gaat het goed met hem. De man werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ontvoerd vanaf een parkeerplaats bij een sportcomplex. Hij zou door meerdere mensen met bivakmutsen en vuurwapens zijn meegenomen in een busje. De aanleiding van de ontvoering is nog onduidelijk. Er is nog niemand opgepakt. En bij een autoongeluk in Teesingen in Groningen is een 58-jarige man uit Appingedam om het leven gekomen. Volgens de politie botsten een personenauto en een bestelbusje op elkaar op de N46. De oorzaak is nog onduidelijk. Mogelijk heeft het te maken met de weersomstandigheden. In de provincie was het erg mistig. Het weer op steeds meer plaatsen zon. Wel vanmiddag af en toe wat hoge bewolking. Het wordt 3 tot 5 graden. Vanavond en vannacht is het helder en dan daalt de temperatuur weer onder nul... met minima tussen min 1 tot lokaal min 6 graden.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 upon me. Stop singing. just me and Keenan. 是。 iedereen bokt. Want die beat is zo dik. Oh, op deze plaatje ken ik de hele nacht weer dansen.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

was not op 106.9 FM. There's so much that we need to share by your eyes that you've probably been quiet.